uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Er is een sociaal plan voor de 1230 werknemers van Philip Morris in Bergen-op-Zoom die een baan verliezen. Philip Morris wil de sigarettenfabriek uiterlijk op 1 oktober sluiten. Er komt geld voor een ruime ontslagvergoeding en om de werknemers aan een nieuwe baan te helpen. Een woordvoerder van het bedrijf spreekt van een voor Nederlandse begrippen ongekend goede ontslagregeling. Of de leden van de vakbonden er ook zo over denken zal blijken als de bonden het akkoord voorleggen aan hun achterban. Bij Slavjansk in het oosten van Oekraïne hebben pro-Russische separatisten een legervliegtuig neergehaald. Volgens de zelfbenoemde burgemeester van de stad is het een Antonov verkenningsvliegtuig. De Oekraïense autoriteiten zeggen dat het een transporttoestel is gevuld met hulpgoederen. Over slachtoffers is nog niets bekend. Voetbalclub Roda Ster Belgrado mag het komend seizoen niet meedoen aan de Champions League. De Europese voetbalbond UEFA heeft de Servische voetbalclub uitgesloten... omdat de club zijn financiën niet op orde heeft. De Turkse clubs Sivaspor en SKC Spor mogen niet meedoen aan de voorrondes van de Europa League. Die clubs zijn verwikkeld in een matchfixing schandaal. 300 huishoudens in Apeldoorn die nog steeds geen gas hebben... worden als het goed is dit weekend weer aangesloten. Monteurs van netbeheerder Liander gaan vanochtend weer aan de slag. Duizend huishoudens in de Apeldoornse wijk Sprenkelaar hebben inmiddels wel weer gas. Dat werd vorige week vrijdag afgesloten... nadat bij werkzaamheden aan de waterleiding een gasleiding was geraakt. Daardoor raakte 6 kilometer van de hoofdgasleiding vervuild. Het weer. Vandaag schijnt de zon flink, maar er zijn ook wolkenvelden. Bij een oostelijke wind wordt het 25 graden op de Wadden en 29 tot 32 graden landinwaarts. Vanaf vanavond een toenemende kans op buien, later mogelijk met onweer. Dit was het. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files, er zijn ook geen aangekondigde snelheidscontroles. Dat betekent niet dat er geen snelheidscontroles zijn.